Dik te Hark met het NOS-journaal. De rechtbank in Maastricht moord. Ze werd verdacht van de doden van haar drie baby's die vorig jaar bij haar woning gevonden werden. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat de baby's bij de geboorte leefden. Anita C. heeft tijdens haar proces volgehouden dat de drie kinderen dood ter wereld kwamen. Ze zei verder dat ze niet wist dat ze zwanger was. Ze begroef de baby's in de tuin en in een tuinhuis. Het OM had acht jaar gevangenisstraf geëist. Volgens deskundigen is de vrouw van 42 begaafd en licht verminderd toerekeningsvatbaar. De Gaykrant heeft een meldpunt geopend voor homo's en lesbiennes die gepest worden. Het is volgens hoofdredacteur Henk Krol de hoogste tijd dat er een eind komt aan het getreiter van homo's en lesbiennes in hun woonomgeving. Aanleiding voor het meldpunt is het bericht dat in Den Haag een homopaar moest verhuizen vanwege pesterijen. Na dat bericht kwam er bij de Gaykrant meer melding binnen over getreiter. Vorig jaar juni kwam een homostel uit Utrecht in het nieuws omdat ze na anderhalf jaar pesten besloten te verhuizen. In Zutphen is een geldwagen overvallen. Dat gebeurde vanochtend vlakbij een bankgebouw in het centrum. De twee daders hadden witte overals aan. Ze hebben geld buitgemaakt, maar hoeveel is niet bekendgemaakt. Twee zijn voortvluchtig. Bij de overval op de geldtransportwagen in Zutphen is niemand gewond geraakt. In Ede ziet een openbare basisschool af van het plan om kinderen van buitenlandse afkomst te weigeren. De school staat bekend als een zwarte school. Het bestuur wil dat uiteindelijk 80% van de leerlingen van Nederlandse afkomst moet zijn. Daarmee zou de ethische school een betere afspiegeling zijn van de wijk waarin hij staat. Het ministerie van Onderwijs laat weten dat er wordt ingegrepen als de plannen doorgaan. De school in Ede ziet er daarom van af. Het weer op veel plaatsen zon. wordt 18 graden op de Wadden en een graad 23 in Limburg. Morgen en ook de dagen daarna blijft het zonnig en droog na zomerweer. Het maximaal ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en Knopende Nieuwe Meer 5 kilometer. Dat heeft te maken met de ernstige aanrijding op de A10 de Ring Zuid richting Amersfoort. Bij Knopende Nieuwe Meer zijn drie rijstroken dicht. Vanaf Slotermeer staat 5 kilometer file. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden vanaf Bad Hoefdorp over de A9 en de A2 via Amstelveen.